4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Dat heeft Rusland bekendgemaakt. Dat land was ook betrokken bij de totstandkoming van het staakt het vuren. In Aleppo was de afgelopen weken de strijd tussen het regeringsleger en rebellen flink opgeleid. Het geweld lijkt nu minder. Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. Iets na middag Britse tijd waren alle stemmen geteld. De eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad kreeg bijna 57% van de stemmen. Hij kreeg ruim 300.000 stemmen meer dan zijn tegenstrever Goldsmith. Een Kaan is van de Labour-partij en neemt het stokje na acht jaar over van de populaire Boris Johnson. In Bunde in Zuid-Limburg heeft een man vier agenten verwond met een mes. Een van de agenten werd gestoken in zijn been, de andere drie raakten gewond aan een arm. De politie was afgekomen op een melding dat de man in zijn tuin aan het doordraaien was. Toen agenten de man wilden aanhouden, viel hij ze aan. De man was waarschijnlijk dronken. De nieuwe spoorbrug over de A1 bij Muiderberg staat op de juiste plaats... maar moet nog op de steunpunten worden geplaatst, meldt Rijkswaterstaat. Het is nog onduidelijk wanneer de operatie precies klaar is. De brug weegt 8400 ton en bevat evenveel staal als de Eiffeltoren. Het is het grootste object ooit dat door mensen is verplaatst. En MVV en Almere City zijn een ronde verder in de play-offs voor een plek in de eredivisie. MVV won voor de tweede keer met 2-1 van Volendam. Almere won weer met 4-1 van Emmen. En MVV neemt het nu volgende week op tegen eredivisionist De Graafschap.